Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Premier Schot heeft de vloer aangeveegd met de conclusies van de commissie Rozenmuller. Die stelde na berichten over corruptie dat er nader onderzoek moet komen naar de integriteit van een aantal Curaçaose ministers. Maar volgens Schot heeft de commissie met veel te weinig mensen gesproken en zijn de conclusies hoofdzakelijk gebaseerd op roddels. Ook minister Donner krijgt de veeg uit de pan. Hij zou de commissie Rozenmuller alleen hebben ingesteld om controle over het eiland te houden. Het parlement in Curaçao lijkt niet van plan om de commissie van wijzen in te stellen die door Rozemuller wordt aanbevolen. Maar mogelijk gaat Donner de gouverneur daartoe dwingen. saudi arabië neemt maatregelen tegen Iran naar aanleiding van de ontdekking van plannen voor een aanslag op zijn ambassade in Washington. Twee Iraniërs zijn aangeklaagd. Ze zouden ook een bomaanslag hebben gepland op de ambassade van Israël. De Saudische regering spreekt van een grote provocatie en een gruwelijke schending van internationale normen en afspraken. Amerikaanse minister van Justitie Hodder zegt dat de aanslagen zijn bedacht in Iran. De verdachten zouden dus zijn aangestuurd door elementen binnen de Iraanse regering. Iran spreekt van een poging om de aandacht af te leiden van de binnenlandse problemen in Amerika. De kapitein van het vrachtschip dat is vastgelopen op een rif bij Nieuw-Zeeland is gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij het schip op een gevaarlijke en riskante manier heeft bestuurd. Volgens de autoriteiten is de kapitein mede verantwoordelijk voor de grootste milieuramp op zee in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. Het Griekse containerschip liep vorige week vast. Sindsdien is al bijna 400 ton olie in zee en op de Nieuw-Zeelandse stranden terechtgekomen. Leegpompen van het schip lukt niet vanwege het slechte weer. Het weer in Nederland regenachtig met alleen in het noordoosten opklaringen. Minima van 9 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten.